Een advocaat van twee van zijn slachtoffers vindt het verbazingwekkend dat het Hof niets heeft geleerd van de zaak Saban Baran. Die mensenhandelaar ging er vorig jaar tijdens verlof vandoor. Gemeenten tonen te weinig interesse in hun lokale oranjevereniging. Dat vindt voorzitter Zonneviel van de Bond van Oranjeverenigingen. Door het gebrek aan interesse lopen de comité's subsidie mis... Zonneviel roept de ruim duizend aangesloten verenigingen op om ook zichzelf beter op de kaart te zetten en te lobbyen bij wethouders en raadsleden. De Amerikaanse regering heeft ingestemd met een groot windmolenpark voor de kust van Massachusetts. Het moet het eerste windmolenpark op zee worden in Amerika. Het is nog onzeker of de turbines er ook daadwerkelijk komen. Milieuorganisaties en de oorspronkelijke bewoners zijn bang voor schade aan het ecosysteem en voor horizonvervuiling.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 出口。 years have passed since those summer days among the fields of body. See the children run as the sun It's not very easy living all alone. My friends try and tell me find a man of my tonight.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 many times. I've been watching you.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 believe I am anything she needs. She's like the wind. Feel your breath in my face. Your body close to me. Yeah. believe.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 Yeah.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 alone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 D66 en VVD wilden elk twee wethouders, maar de PvdA en CDA vonden dat niet kunnen in tijden van economische crisis. Er is nu een compromis gesloten met deeltijdwethouders. Op de plek in de Golf van Mexico waar vorige week een olieplatform zonk is een nieuw lek ontdekt. Na het ongeluk stroomde op twee plekken olie in zee en nu op drie. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er vijf keer zoveel olie uit de lekken stroomt als tot nu toe werd gedacht. Uit nieuwe berekeningen zou blijken dat er elke dag 800.000 liter ruwe olie in zee stroomt en niet 160.000 liter. Het olieconcern BP gelooft die aantallen niet en zegt dat er minder olie lekt. Gemeenten tonen te weinig interesse in hun lokale oranjevereniging. Dat vindt voorzitter Zonneviel van de Bond van Oranjeverenigingen. Door het gebrek aan interesse lopen de comité's subsidie mis... Zonneviel roept de ruim duizend aangesloten verenigingen op om ook zichzelf beter op de kaart te zetten en te lobbyen bij wethouders en raadsleden. Deze zomer gaan ongeveer net zoveel Nederlanders op vakantie als vorig jaar. Wel besteden mensen minder geld